Levi van Eck met het NOS-journaal. De productie in de Nederlandse landbouw krimpt dit jaar met 3 door de coronacrisis. Dat is de prognose van economen van ING. Volgend jaar herstelt de sector zich vermoedelijk weer. De pandemie pakt voor verschillende boeren en tuinders wel anders uit. Vooral melkboeren en aardappelboeren werden getroffen... omdat ze hun melk en aardappelen niet kwijt konden door de sluiting van restaurants... In de groente- en fruitsector ging het volgens de economen van de bank relatief goed. Dat kwam doordat Nederlanders vaker zelf kookten en bewuster aten. Franssprekende activisten hebben geprobeerd een beeld te stelen uit het Afrika Museum in Bergendal. Ze liepen ermee naar buiten en werden even verderop opgepakt door de politie. De daders hebben beelden van de actie op YouTube gezet. Daarin zeggen ze dat het grafbeeld uit de Congolese cultuur van hen is... en dat het in de koloniale tijd gestolen is. Het museum zegt dat het beeld geen moment uit het zicht is geweest. Vijf mensen zitten nog vast. Op het Griekse eiland Lesbos hebben migranten de tweede nacht doorgebracht... na de grote brand in het opvangkamp Moria. Bijna iedereen slaapt nu buiten. Bijzonder kwetsbare mensen, zoals alleenreizende kinderen, krijgen onderdak. De autoriteiten zijn bang voor een uitbraak van corona. Voor de brand waren er al 35 besmettingen in het kamp. De Griekse overheid wil daarom mensen op grote schaal gaan testen.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 Dat is de prognose van economen van ING. Volgend jaar herstelt de sector zich vermoedelijk weer. De pandemie pakt voor verschillende boeren en tuinders wel anders uit. Vooral melkboeren en aardappelboeren werden getroffen... omdat ze hun melk en aardappelen niet kwijt konden door de sluiting van restaurants. In de groente- en fruitsector ging het volgens de economen van de bank relatief goed... Dat kwam doordat Nederlanders vaker zelf kookten en bewuster aten. Franssprekende activisten hebben geprobeerd een beeld te stelen... uit het Afrika Museum in Bergendal. Ze liepen ermee naar buiten en werden even verderop opgepakt door de politie. De daders hebben beelden van de actie op YouTube gezet. Daarin zeggen ze dat het grafbeeld uit de Congolese cultuur van hen is... en dat het in de koloniale tijd gestolen is. Het museum zegt dat het beeld geen moment uit het zicht is geweest. Vijf mensen zitten nog vast. Op het Griekse eiland Lesbos hebben migranten de tweede nacht doorgebracht... na de grote brand in het opvangkamp Moria. Bijna iedereen slaapt nu buiten. Bijzonder kwetsbare mensen, zoals alleenreizende kinderen, krijgen onderdak. De autoriteiten zijn bang voor een uitbraak van corona. Voor de brand waren er al 35 besmettingen in het kamp. De Griekse overheid wil daarom mensen op grote schaal gaan testen. Populaire streamingdiensten maken dit jaar voor het eerst meer omzet dan de bioscopen. Nog maar vijf jaar geleden was de omzet van bioscopen wereldwijd drie keer zo hoog als die van streamingdiensten als Netflix, Amazon en Disney+. Het verschil werd al kleiner en door corona krijgen de bioscopen nu harde klappen te verwerken. Het weer, eerst nog bewolking, later bijna overal zon. In het noorden blijft wat langer bewolking hangen, maar blijft het overal droog. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden.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 Rendezvous with a man that's come undone. Three empty bottles of wine remind me of last night. The same old sad scenario since you've gone. I can eat, I can so fast and I still don't understand How this beautiful life in a perfect world could end oh, No Words that cut through glass Turn the love into this mess Now everything's lost and I'm back to nothing again room, I could build a house They tell me that I'm crazy But I'll never let them change me So they cover me in daisies, daisies, daisies They said I'm going nowhere Try to kill me out Took those sticks and stones Showed them I could build a house They tell